7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In de toekomst moet het ook mogelijk zijn om niet-verdachten te verplichten DNA af te staan. Minister Grapperhaus wil de wet gaan aanpassen. Bij grootschalig DNA-onderzoek zouden ook mensen die niet worden verdacht van een strafbaar feit... zo kunnen worden gedwongen om materiaal af te laten nemen. er moet dan wel sprake zijn van een zeer ernstig misdrijf. Aanleiding voor de mogelijke wetsverandering is de zaak Nicky Verstappen. De 13 weken echo gaat standaard voor alle zwangere vrouwen worden vergoed. Daarvoor moeten onder meer extra echoscoptisten worden opgeleid. En de regeling die kan dan eind volgend jaar ingaan. En met de echo kunnen ernstige afwijkingen bij de baby eerder worden opgespoord. Er is een verdachte aangehouden voor de zware mishandeling met een honkbalknuppel van een automobilist in Kortenhoef in april. Het slachtoffer kreeg klappen tegen zijn hoofd van een man die boos was nadat die twee op elkaar waren gebotst. de verdachte is een man van 38 uit Hilversum. Amsterdamse taxibedrijven beloven samen met de gemeente discriminatie door chauffeurs aan te pakken. Aanleiding is een taxichauffeur die vorig jaar tijdens de Gay Pride weigerde om een drag queen mee te nemen. we vinden dat onze mensen anderen moeten behandelen zoals ze zelf ook behandeld willen worden, zegt de directeur van een van de Amsterdamse taxicentrales. En Facebook, WhatsApp en Instagram kampen met een storing. Daardoor zijn de diensten niet of niet goed te gebruiken. Er zijn vooral problemen met het plaatsen van updates op Instagram en Facebook. Bij WhatsApp komen berichten niet aan of kunnen mensen de app niet openen. Hoe lang de storing nog duurt, dat is niet bekend. Het weer nog. Vanavond en vannacht verdwijnt de meeste bewolking. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen eerst zonnig, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden.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 say was different. I could take you with me, wondering if you wanna go there. on, fuck that, get down. 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...